Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Horen twaalf mensen opgepakt... na een demonstratie tegen het standbeeld van Jan Pieterszoon Koen... een omstreden kopstuk uit de VOC-tijd. De politie greep in toen betogers naar het standbeeld wilden gaan... wat de gemeente vooraf had verboden. Een van de twaalf arrestanten had volgens de politie tegen het standbeeld geplast. De Franse regering heeft nieuwe versoepelingen van de coronaregels bekendgemaakt. Maandag gaan de bioscopen, vakantieparken en casino's weer open. Vanaf 11 juli mogen de Fransen weer naar voetbalwedstrijden gaan. Al geldt er wel een maximum van 5000 mensen per stadion. Er komt dan waarschijnlijk ook een einde aan de noodtoestand. Als de situatie het toelaat worden in september nog meer beperkingen opgeheven. Zo mogen de discotheken dan mogelijk weer hun deuren openen. Een laboratorium in Lelystad heeft bij 15 mensen ten onrechte het coronavirus vastgesteld. Dat kwam door een storing aan een van de testapparaten. Het gaat om 15 mensen uit Flevoland, de regio Zaanstreek-Waterland en de regio Tiel. Ze zijn inmiddels ingelicht. Gisteren bleek al dat 30 mensen in Zuid-Holland ten onrechte te horen hadden gekregen dat ze positief waren getest. Dat kwam doordat een apparaat in een laboratorium in Dordrecht te streng was afgesteld. In Suriname is een lading hulpgoederen uit Nederland aangekomen. Het gaat vooral om beschermingsmiddelen zoals schorten en mondkapjes. De Surinaamse regering had vorige week om de hulp gevraagd. Het aantal besmettingen in Suriname loopt nog met de dag op. Tot nu toe zijn er bijna 300 besmettingen geteld. Acht mensen zijn in Suriname aan het coronavirus overleden. Het weer... Het kan hier en daar mistig zijn, minima tussen 11 en 14 graden. Overdag geregeld zon, maar ook stapelwolken en hooguit een enkele bui. Het wordt 19 tot lokaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.